chick, sound, chick, gewapend. Kijk, dit was een duidelijk antwoord. Wij liepen langs eh, het kar. Ik ga gewoon even vertellen wat ik zie. Jeffrey is bezig met de poppenkast van Pieter. Die zou mooi maken. Voor het groen festival later op de Ruigoord. Dit is Radio Ruigoord. En we beginnen met La La Land. La La Land. cameraman, uh, soort van, wat is dat? Geluid. daar heeft? Geluids. Geluid. Ik werk met uh, Sylvia. nog geen poosje was zie ik. Sorry? Kan je wel, oh. want het is wel fijn voor ons. Hij loopt. Ja, ook als wij artiesten. In de kerk ligt er een matje voor je gespreid. En ga ik 45 minuten een heerlijke yin-yoga les geven. Waar je echt even helemaal dus wees welkom. Niet allemaal tegelijk, maar ehm, ja, dus binnen over vijf minuten gaan we beginnen. Er zijn matjes binnen. En ja, wat zou ik nog meer zeggen? Yin yoga is echt een hele chille vorm van yoga. Het is bijna allemaal op de grond en je gaat heel langzaam het lichaam strekken. Het is eigenlijk alsof je een te strakke spijkerhoek aan hebt die je eindelijk uit mag doen. Dus wees welkom. Mogen kinderen? En welke leeftijd is het? Ja, iedereen is welkom. Tot zo. Iedereen is welkom, maar ik ben er niet. Ja, de uh, is binnen de kerk. Welkom, welkom. Ik dus. nog een keertje, toch? Net voor het begin. Hallo. Hallo, ik ben van uh, Radio. Ja, wat gezellig. Eh, wat, eh, wat, gaat er gebeuren straks, zometeen? Uh, een hele chille yinles uh, in de kerk. Yinles? Yinles. Yin. Yin. yin. Dus je hebt yin en yang. En yang is zeg maar heel actief en yin is heel, heel chill. Oh, ze dus gaan echt helemaal slow down. langzaam. Tenminste, zo langzaam als ik kan gaan. Kom je meedoen? Wauw. Ja, Alleen als de microfoon open mag. Al, ja, van, hoe bedoel je? Nou, als je mag, eh, als ik mag opnemen. Ja, voor mij wel. Ja? zeker. Ah, wat leuk, wat leuk. Nou, dus eh, we gaan eh, zo meteen in de stretch yoga. Wat er gebeurt allemaal? We gaan onder het afdak uit de zon. Over vijf minuten in de kerk in jouw Ondertussen is er op het Lala Land in het programma zingen dat er in jouw is tot kort voor zes. Eh, hij klinkt meteen zo hard. Hij klinkt meteen zo hard. Hè? als, als zachte lippen iets meer richting je buik. Iets meer richting je buik. Laat je beide handen op je buik. Maar met een inademing breng je buik iets naar voren. En een uitademing. Yeah. Elke uit, adem, kun je iets dieper zakken naar boven. s'avonds, s'nachts niet makkelijk in slaap kan vallen, verdade, zoveel spanning op onze huid breng je aandacht naar Lord, I met deze vingers vol met leven, met deze handen vol met leven. Voel het een plek op jouw lijf, op je lichaam is, waar je ze graag even naartoe wil brengen. Misschien een plaats die iets meer liefde kan gebruiken of, of die je gewoon graag Yeah. and put up a beautiful fashion show to depict the diversity of India. India India's traditional dress is the sari. As I don't know if everybody knows the sari. Can you put your hands up if you know the sari? in the Western world, we have body shaming with small size and extra small, small size. In India, sari is made for every woman, irrespective of size. Yeah? Usually, a sari is worn across generations. Saris are usually worn for more than 20, 20, 25 years. That means it's also sustainable. So when people buy a sari, they also buy it with keeping the longevity of the garment in mind we are here to show you the beautiful Indian women in the sari. A big round of applause for them. country, India. Um, so something to say about this dress. Um, this dress is not only for meek and polite, but also for girls who are dynamites. But this dress is not only a symbol of pride, but of extreme comfort and a winning stride. Because ladies in my country won many battles, and now they're free of any shackles. Good evening, everyone. Did you enjoy the show? Yeah. Can we hear some noise? Yeah. so, my name is Swarnima Singh, and today I am wearing a traditional Maharashtrian sari. If you look really close, my sari almost uh, resembles to a male trouser. So, during Maratha's rule in India, women were interested to follow the responsibilities and help their male warrior. This is the time when these draping was introduced. So in India, women does wear pants in the household. <laughs> so my sari represents equality and equal responsibilities of male and female in India. Not to forget, India's first female doctor, Dr. Srimati Savitribai Phule, was also a Maharashtrian and she went to USA wearing this exact same sari. Have a very nice evening and enjoy the rest of the show. Hi, I am Seema. I am from the holy city temple, holy city of temples, Varanasi. The sari which I am wearing today is the Kanjivaram sari. This is the magnificent creation of the craftsmen from the, from the town Kanchipuram, which lies near to the city Bangalore as most of us here know already about the Bangalore city. It's the IT hub of India. It takes at least 10 to 12 days for a weaver to weave a simple sari. But if the golden embroidery in the sari is more, it could take more than 20 days for them. The reason uh, I would like to uh, specify uh, the speciality about this sari, this is mostly preferred by the Indian brides and not only the brides, also by the ladies on the special occasion, just like as I am wearing today. Today is also a special occasion for me, so I am wearing this sari. And uh, uh, I uh, today I decided to wear this sari because the color of my sari represents the Indian national bird peacock. Thank you, everyone. Good evening, everyone. Myself, Preeti Gautam. Basically, I hail from the city, city of love, life, food, culture, and the politics, Delhi, the capital of India. Today, I draped the sari. Uh, this is a frill style, and uh, this I wear a single frill style sari, but it can be a multi-layer frill also. The bottom part is known as the frill. Uh, this kind of sari made popular by the Bollywood actress in 80s, uh, early 80s. Uh, and uh, the color of the sari I choose the golden. The golden is represent the the shine, smile, happiness, attitude and confidence inside yourself. So we can see that smile, lots of shines today's evening. Thank you all. Hey everyone, I am Ankita. Namaste. As you all know, there's a, so many diverse cultures in India. You can say right now and so today I'm wearing this white traditional sari from Indian state Kerala. This sari represent because of its color, it represents God Vishnu and peace where we all Indian believes in. Thank you. Hi everyone, I am Akshra and my sari draping style comes from the state of Bengal. It's not just the sari, sari draping style, but also the color contrast of my sari, which is very typical of Bengal. The glaring red and off-white, it depicts the fierce and subtle qualities in a woman. When I'm talking of Bengal, I cannot miss mentioning Ma Durga. She symbolizes the divinity of feminine power, and in India, females are revered as manifestation of this divine form. I hope you are enjoying the evening. With this note, I thank you all for the, your attention. Have a wonderful evening. Namaste. Hoi. Hoe gaat het? Ja. Ik ben Ashwini. Alles goed? Ja. Thank you all and gratitude to Lala Foundation, Ruth Koth and Pradimaji and Haiko for this opportunity. The sari I'm wearing is the drapery of the region Kurg, known for its courage and its coffee. It is a similarity between Dutch and the Kurg for the courage to withstand with the weather and also to begin their morning with a sip of coffee. And today I'm wearing a pattu silk sari. The speciality of this sari is and of this silk is it has huge border and elegant color as you can see and also the craftsmanship. I give today let's uh, applaud with uh, applaud the craftsmanship from India. Three cheers to the craftsmen and the artisans of India. Thank you all. Hello, good evening all. Uh, I am Mrs. Reena Khattar, belong to Bollywood City, Mumbai. Uh, the sari which I am wearing is actually gifted by my father to my mother 30 years back uh, on the occasion of Diwali festival. If you see the sari, it's purely handmade, weaved, and it must have not taken I mean, 30 days. It would have taken at least six months to actually weave the sari because it is a purely handmade sari. So for sure, uh, you have to shoot out to our craftsmanship, who's actually made that sari, but just not for that. If you see, the elegance of the sari is still intact after 30 years as well. So three cheers for that, and it is sustainable. I'm still carrying that, and we pass on to generations. Thank you so much. Woo! Namaste everyone. Why it is so much silence here? Let's make some noise. Woo! That's good. I am Mahima and I am from central part of India, Chhattisgarh. But my sari draping is from Tamil Nadu, which is famous for its festivals and temples. Which color I am wearing? It's orange. It's Dutch color. And same here in Netherlands, it play, orange is very significant in India. It is a symbol of courage, sacrifice, and purity. And in India, we say Vasudev Kutumbakam. It means the world is one family. So let's come together, Indians, Dutch, and the whole world, to make our planet beautiful and peaceful place to live. Thank you. Namaste. Enjoy your evening. I'll not bore you to death. I'll tell you one thing I'm a Bihari, and if I would have left India maybe 150 years back, I would have been a Dutch today. Right? From Suriname. And this is what I represent to you today. I'm wearing my sari straight, you know, style draping is Bihari style. This is very comfortable, more airy. You can understand now sun is so hard. And so it is in India. We have really got the sun here. It feels like India today but I'll bring you to this. Do you know where does Netherlands exports its cotton from? India, yes. India. And do you know how metric ton of cotton? Maybe each one of you is wearing India today. Okay? So today the sari show which we have presented today was not all about the bling. Yes, obviously we are not dressed like this at home. We are dressed in shorts and t-shirts too. We have put all this for you. Okay, so it's not, the whole story is not about the bling. The story is all about go organic because cotton is 100% biodegradable. We are talking about sustainability right now. We are talking about CO2 emissions right now, right? and everybody in their own way is trying to contribute that and if we wear cotton that is where it's going and cotton india is the second largest or i would say india is the first largest producer of cotton and second largest exporter of cotton and netherlands is the third largest importer of cotton from india thank you Thank you very much, all of you. Thank you. A big round of applause, ladies and gentlemen, for the lovely woman. Thank you. Hi, good evening again. We are all set for the second round of the sari. The first round was about diversity, the sari being, you know, sustainable, people wearing over generations, the sari being the fabric which is one size fits all. Now, this round, what you will see is the modern Indian woman. The modern Indian woman who are in the Netherlands are willing to integrate. We have a saying in India, Jaisa Desh, Vaisa Beesh," which means when in Rome, live like the Romans. So this round is for the integration and this round is for harmonization. So a big round of applause for our women for the second round of Sari. up from sleep. <laughs> okay, how is it going? Yeah. Enjoying La La Land? Yeah. The organizers have really put in a lot of effort to put this show together and really bring the India, the true India to you. Full of colors, full of smiles, full of diversity and everything around with all the people who are multi-talented. Right? Yeah. Can I hear a cheers for India, please? you. And I hope you enjoyed both the rounds which we put together to actually make you know about the rich textile of India. Thank you. Thank you very much, Priyaji. A big round of applause to the lovely woman. Radio Ruigoord. And uh, we are making a program about uh, today. Huh? And uh, you have been in the show just now. Yes. It was very beautiful. Thank, Thank you, you, very so much. much. It was a beautiful show. and tell me, are you traveling together to do this kind of show everywhere? No, so this is we all together just came. We became a part of Wings group and yeah. then we started doing this. So this is the first show we okay. did it together. Okay, first time you do yeah. this together. Wow, this is beautiful. <laughs> And you are uh, living uh, in Netherlands. In, in, Netherlands. Okay, okay, okay. so you have, uh, so you do uh, more shows then. You are going yeah, to do more. We will. Yeah, yeah, eventually. I hope you do. It's beautiful. Thank, Thank you. you so Thank you. Radio Ruighoort, We staan hier op het pad. Kom er gezellig bij, joh. <laughs> Jij hebt net gespeeld volgens mij, toch? Ja, klopt. Eh, ik heb uh, eh, sitaar gespeeld. Oké, in de... In de... Hoe heet dat ding? De salon. De, de salon, ja. ja. ja, Vandaag omgedoopt tot Felixzaal. Eh, Zaal. Ja, dat is heel mooi. Is dat waar? kun je uitleggen waarom dat is? Nou, we, dit, is, eh, het is India Festival Lalaland, uh, eh, maar we, we doen het ook uh, ter nagedachtenis nagedachtenis aan Felix van Lamsweerde. Ja. En die, ja, dat is eigenlijk een hele bekend persoon geweest die heel veel betekend heeft voor Indiaanse muziek, klassieke muziek in Nederland. En hij is er helaas niet meer, maar hij heeft wel zijn sporen achtergelaten, want ja. ik denk dat alle mensen die in Nederland iets met Indiaanse muziek doen, wel eh, ja, uiteindelijk heel veel te danken hebben aan, ja? hem. Ja. Oké. En hij is recent eh, heen gegaan? Ja, hij is er recent, een paar jaar geleden heen gegaan. Hij, eh, en ja, ik heb wel nog voor hem mogen spelen, uh, een paar jaar geleden. Oh, je hebt met hem samengewerkt? Nou, niet samengewerkt, maar ik, ik speelde een, een ik moest ergens een optreden, een spelen. En toen, toen zat hij ervoor. En, ah, oké. Ja, want ik begrijp niet helemaal hoe dat werkt hoor. Als je zo'n concert hebt, want ik, ik vind dat ontzettend mooi om te zien. Maar dan heb je één speler en dan... Ja, je hebt, Zitten er nog allemaal mensen omheen? toch? Uh, hangt van, van af wat het is. Kijk, je hebt eh, de klassieke setting is mee, instrumentaal, is, eh, is een solo met een percussie. Dus een solo-instrument mhm. als de gitaar of de ja. sarot of, of, de fluit. Ja. wordt altijd begeleid door een percussie-instrument. Meestal in Noord-India is dat een tabla. Maar ja, je hebt ook uh, zangconcerten en er zitten wel wat studenten die, zitten met oh. taanpoeras eromheen. En met misschien zang ook, zei je? Ja, ja klassieke zang. Maar eh, dat zijn, zijn dat dan woorden of zijn dat klanken? Of? Dat zijn vooral klanken. Chanten? Nou, eh, kijk, Indiaanse muziek is, als je heel ver teruggaat, uh, eh, is, is voortgekomen uit recitaties van, van hymnen. Dus van, van de Veda's en mantra's eigenlijk. En er werden regels voor gemaakt. En die regels, daar, daar, is een soort van grammatica uit voorgekomen op basis waarvan later Indiaanse klassieke muziek weer is gekomen. En dat is eerst okay. natuurlijk zang. En want dat moest gezongen worden. Uh-huh. Ehm, en later is daar instrumentale muziek van afgeleid. Okay. instrumentale muziek, nou, dat spelen wij nu. Eh, en zang is er nog steeds. Eh, maar er zijn heel veel invloeden in, in de loop der eeuwen natuurlijk ook eh, via Noord-India in India binnengekomen. En die hebben allemaal weer daar hun sporen achtergelaten. Grote, grote smeltpot. Ja, hm? klopt. Ja. En jij hebt nu vanavond sitar gespeeld? Ja, ik heb gitaar gespeeld. En, eh, Wat heb je gespeeld? Heb je improvisatie gedaan of heb je een specifieke? Ja, wij spelen eh, raga-muziek. Dus een raga is eigenlijk een soort van eh, raamwerk voor melodische improvisaties, maar ook composities. Dus het is een soort van grammatica met een eigen karakter, dus eigen toonregels, melodische regels. En daar kun je iets mee. Daar kun je een, lied mee maken, een compositie mee maken. Maar we hebben ook een Noord-Indiaanse klassieke vorm eh, met een bepaalde opbouw. Eh, en het is net eigenlijk eh, elke keer weer net alsof je een schilderij moet maken. Ja, het is een eigen opdracht van. Ja, ja, Dus ja, dat, dat is dan improvisatie op basis van een bepaald raamwerk. Ja, een raamwerk. Ja, dat is ontzettend mooi. Ja. Maar jij hebt net solo gespeeld. Ja, ik heb solo gespeeld met begeleiding op de tabla door Oh wel, oh ja, natuurlijk. Want je hebt wel dus altijd percussie tabla. Ja, ja, ja. ja, ja, en eh, eh, morgenochtend om 9 uur is er een morning raga. Ben je daar ook bij of eh, ik ben daar zelf niet bij, maar er is nu een, een grootmeester uit, uit, India gekomen. Die heet Debashish Bhattacharya. Yeah. En die, die gaat morgenochtend morning raga spelen. En de ragas die zijn altijd gekoppeld aan een bepaalde oh, tijd van de dag. Het is een stuk. Het is een, een raamwerk. Het is een raamwerk, maar die zijn. Eh, morning raga, dat eh, is gewoon een. Eh, dat, nou ja, dat, eigenlijk is zo dat raga's bedoeld zijn, gemaakt zijn voor een bepaald seizoen of tijd van de dag. Oké. En dus je kunt hem, nou ja, uiteraard passen de muzici zich aan. Nou ja, een avondraak heb ik vandaag gespeeld, omdat het al avond is. Ja. En de ochtend heeft een heel andere sfeer. En dan zullen dus, dus ochtend raga's te worden zijn klinkt weer heel anders dan de ja, Ja, ja, ja, dus, eh, Nou, ik heb er heel erg zin in eh, om dat te zien eh, morgen. Ben jij morgen nog wel hier? Ik, ben er, ik kan er helaas niet bij zijn. Oh. Maar, maar ik, ongetwijfeld zijn er heel veel liefhebbers die er wel zullen zijn. Dus het wordt, vast heel mooi. Oké, dankjewel. Wat was je naam nou? Siddhart Krishna. Oké, ik heet Hans. Ja, Dankjewel. <laughs> Wil jij ook nog wat zeggen? Maak je ook muziek? Ja, ik, maak, ehm, ik speel ook een instrument. tabla. Wat speel je? Tabla, oké. Ja. Dus dan is een soort Trommel is dat toch? Een soort trommelinstrument inderdaad. Kun je dat hierop doen? Is het met je eh, handen toch of niet? Ja, maar ik weet niet of ik het daarop kan doen. Je kunt Probeer het misschien het wel een beetje reciteren. Probeer het eens. Hij kan misschien beter reciteren. Reciteren kan ik wel, want met tabla moet je ook reciteren. Oh, oké. Nou, doe, doe iets wat je denkt dat je wil nu. Ehm, even denken, wat zou ik kunnen doen? Toekra of zo? Heel kort. Hmm. Toekra. Ja, dat is een soort. Leg je dat uit? Compositie. Dus ja, een soort compositie voor de tabla. Als jij een solo moment of door doorheen. Ja. Klappen. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Doe samen, anders. Wat je geleerd hebt van Soetie. Um, Is een eh, Even blackout. Ja, <laughs> alles vergeten. Ja, oké. Nou, dit is een heel raar moment. Eh, <laughs> hey, maar dankjewel. Ja. Nog weet je? Arjen. Arjen. Arjen. Ik dacht dat je ADM zei, maar dat is iets anders. Dankjewel. Is goed, dankjewel. Oké. Ja? Ja. Eén, twee... Da da di di na na te, te, te, te, kat ti kat ti kat da kat da kat da kat te, kat da kat da kat da kat te, kat da kat da kat da da da din. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hallo. Hi. <laughs> wat ziet er mooi uit. Dankjewel. Jeetje, wat echt prachtig. Ja, ik, het is heel moeilijk op de radio natuurlijk om eh, over te brengen hoe prachtig jij eruit ziet. Maar het is, luisteraars, geloof mij, het, allemaal hele mooie eh, lijnen die rondgaan. En je gezicht is ook helemaal in beweging. Bladgoud. Ongelooflijk. Ja, en allemaal eh, metallic eh, verf. Wauw, hoe is dat zo gekomen? Wat is er gebeurd met je? nou, ik, ik had laatst bedacht dat ik een keer gebodypaint wilde worden. En toen twee weken later ontmoette ik Letitia en die is oh. bodypainter. Op ah. een verjaardag ontmoette ik haar en toen zei ze van nou wil je dat een keer doen? zei ik ja, ah. dat lijkt me leuk. Ja. En toen belden ze me voor, ja, eigenlijk een week later, dat was vorige week, van ik heb een leuke klus op Ruigoord. Toen zei ik nou, let's go, doe maar. <laughs> dus eh, ja, ze, de hele dag is ze hier, eh, is hier bezig geweest. En hoe lang eh, is dat dan bezig geweest om dat jou helemaal zo te krijgen? Nou, ze begon om half één en ik, ja, en half zeven was klaar, dus zes uur. Heeft ze, en, en mijn benen heeft ze niet eens gedaan. Dus het is echt de hele bovenkant en ook achterkant. En, eh, Zes uur? Ja. Je hebt zes uur zo als een koningin. Met korte pauzes, dus ja. Maar verder helemaal, ja. Eh, ja. En eh, je hele borsten ook of niet? Ja, nee, ze heeft een, een, een, een topje gemaakt. Ja. Uh, dus eigenlijk mijn hele buik, mijn hele rug. Nou, ik heb een hele lange pruik. Dus het is niet mijn eigen haar. Oh. Ik heb eigenlijk eh, half lang bruin haar. Dus een oh. hele lange zwarte pruik. Ja. Dus dat scheelde ook. Dat ze de rug niet hoeft te... Maar vooral alle details en de bloemen op mijn schouders. en daar heeft ze echt heel veel tijd in. Eh, toestanden. ja, ja. ja. En hoe is je eigenlijke haar dan? Mijn, mijn eigen haar is eh, half lang en bruin, lichtbruin. Oh. Maar dat zie je nu helemaal niet. <laughs> en iedereen gelooft dat het mijn eigen haar is, maar dat, dat is het niet. Maar mensen die je kennen, herkennen je wel? Nee, ik kwam met iemand tegen, die heeft mij aan het begin van de dag gezien en die zag mij net. En die had geen idee. Ik moest echt zeggen van, hé, hey, ik ben het. <gasps> wat? <laughs> ja, ze had geen idee. Geweldig. Oh, wat goed zeg. Want je, je, kan het dus ook eh, proberen om dan zo ergens binnen te komen en dat moet ik eigenlijk hierna gaan Jezelf te ontkennen. Ja, dat moet ik eigenlijk de hele avond Zo. gaan doen. En dan gaat hij je filmen, denk ik. Ja, <laughs> om te zien wat ik dan ga <laughs> uitspoken. <laughs> Als een andere persoon. Ja, nee, maar het is nou, echt, goed, echt een transformatie heeft ja. Eh, gedaan. Ja. En zij heet Letitia. Letitia, ja, van House of Body Paint. House of Body Paint. Als je dat zoekt, dan vind je eh, iemand die. Ja, ze ging aan haar Instagram. Eh, Daar ging ze nog oh, aan beginnen. maar ze ja, zette wel een website en ze is op heel veel evenementen staat ze. En, eh, en morgen is ze er weer. Morgen gaat ze ah. twee mannen gaat ze helemaal body oh, painten. Oké. Ja, dus dat wordt ook oh. spannend. maar kan jij dan ook stiekem iets, iets raars? Even een klein dingetje ergens misschien bij haar. Wat? Een, een, een kleine. Nou, dat, ja, een kleine verstoring van de orde. <laughs> In mijn gezicht. Ja, nou, bijvoorbeeld. dat, als ik dat zou willen. Nee, nee, Denk je dat ze dat zou doen? Ik, ik denk het niet. Er kwamen wel de hele dag mensen kwamen ook ja, vragen. Van, oh, mag ik ook? Maar dan ze, ze zei ook, ik moet echt focussen en ik moet doorwerken, want het is hartstikke veel eh, werk. Dus ik, nee, jij denk goed woordje voor me doen? Wie weet. Ik ga mijn best doen. Ze is er nog, uh, nou, één, twee uurtjes. Dus wie weet. Eh, nou het zien. Dankjewel. <laughs> Oh, en wat was je naam eigenlijk? Vicky. Vicky. Vicky. Oké, ik heet Hans. Hans, hi Hans. Wat leuk. dit waren Vicky en Hans op Radio Patapoel. Ja. Oh, wacht, dit moet ik lang met nu zijn. Oh. Так, так. ik heb pas lezen om, een dat gedicht te van een jonge Indiaanse dichteres, Rupi Kaur. Dezelfde, ja, dezelfde achternaam als uh, eh, Maar uh, eh, Kaur is wel een bekende stuknaam. In ieder geval, ze hebben een aantal prachtige gedichten geschreven, namelijk Om te genezen moet je afdalen naar de wortel van de wond en die helemaal omhoog kussen. Om te genezen moet je afdalen naar de wortel van de wond en die helemaal omhoog kussen. Een goed mens staat niet in de weg, maar maakt ruimte voor anderen om naar voren te komen. Als de dood mij bij de hand neemt, zal ik jou vasthouden met mijn andere hand en je beloven dat ik je in ieder leven terug zal vinden. En deze. Jouw stem doet het mij wat de herfst met de bomen doet. Je komt langs om hallo te zeggen en mijn kleren vallen als vanzelf omlaag. Hele kleine subtiele, het grootste geschenk, een man die huilt. Het grootste geschenk, een man die huilt. vind ik ook zo'n mooi gedicht. 800, 800 na Christus, dus 1500 eh, jaar geleden. Niemand voor mij, niemand achter mij. Het pad dat onze voorouders gebaand hebben, is overwoekerd. En de brede weg die iedereen volgt, voert nergens heen. Ik ben alleen. Ik zoek mijn eigen weg. Nou, 1500 jaar geleden. net als die naast je staan. Dat is heel mooi. Nou, ik kan het toch niet laten om een, uh, een doen. Want die ken ik tenminste uit mijn hoofd. Ben je mooi? Met je neus en je oren. Met je billen en je kut van pop, Wat ben je schitterend herboren, oude vriend. Wat staat er voor Je ruikt naar, naar, naar En, en je smaakt naar bloed. Weet je nog hoe we eeuwen geleden in elkaars armen zijn pit? Ik was vrouw toen. Dat komt ervan. Ik ga hem nog even over. Ja, ik Als je hem erin houdt. Volg je hart, dat klopt altijd. Nee. Ik duur maar jongens. Ik wou dit nog eventjes uh, herhalen. ruikt naar bloesems en, en, en je smaakt naar bloed. Weet je nog, eeuwen geleden, elkaar, arme overleden. Ik was vrouw toen, jij was man. Nu omgekeerd, dat komt ervan. tijd. Maar ik heb geen hap in huis. Het is tijd, de winkel sluiten. Maar ik heb nog niks gekocht. Het is tijd, de bar gaat dicht. Maar ik ben nog niet dronken. Er is geen tijd meer. Maar er is nog niets bewezen. Het is tijd. Uw tijd is om. Maar ik ben nog niet gelukkig. Het is tijd. Geen tijd meer voor de laatste ronde maar ik heb nog niet geleefd. tijd. geen tijd meer, geen tijd meer, geen tijd meer. Dat betekent eeuwigheid. Oma, kom met je doden, want oeroude hersenschimmen willen bij ons binnenklimmen. Het beest is los, het beest is los. Maar de nimfen van het laatste bos dansen en juichen. Eindelijk, het beest is weer los. Alleen ik heb het nog niet gezien, maar voor me, naast me, achter mij vluchten de dapperste voorbij. Alleen ik heb het nog niet gezien. Oh, God toen ik het zelf geschied. ja. Nou, jullie zijn zo ontzettend uh, eh, energiegevend. Misschien moet er iets dichterbij komen. Dichterbij komen, oké. Okay. Oh. Ik heb een lampje, ik heb een lampje. Wacht even, ik heb een lampje. Dat doe ik nu aan. Ja, Dat kan ook, hè? Hallo, hey, hij doet het weer. Nou, dan, eh, dan waag ik toch maar vlug een gedicht weer. is eh, afkomstig van... Uh, hey. ja? Van Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. Dood. Dood. Als jij echt de leegte zou zijn die onze angst ons voorspiegelt, dan zou het hele universum in één ogenblik verzwolgen worden door de afgrond. Maar dood, jij bent de eeuwige vervulling en de wereld wiegt in je armen als een baby. lieve eh, geestverwanten. In deze waanzinnige tijd waarin we plotseling onze Russische vrienden niet meer mogen vertrouwen, wil ik toch graag een gedicht voordragen uit de ziel van ja, het mooie van Rusland, wat er natuurlijk ook is en waarvan ik hoop dat we daar ooit weer onbelemmerd van mogen genieten. Dit gedicht is geschreven door Simeon Kirsanov. En het gaat over de aarde. Onze planeet. Aarde. Onze globe die door de kosmos wentelt. De vlammende handen van de zon hebben je je koers geworpen. Op haar wiel kneden zij liefdevol je natte klei. Met tedere liefkozingen gaf de zon je leven. In de ovens van het universum, waar kosmische stormen razen, werd je gebakken en gehard en met glazuur bekleed, o aarde. Toen je eindelijk af was en glanzend nieuw, stortte de zon de oceaan en de zeeën over je uit. Met zonsop- en ondergangen schilderde zij je en ze waste je met buien die zij van boven zond. Toen deed de zon een stap opzij in het wijdse firmament en keek trots naar haar meestereswerk. Stralend van trots, want die aarde was perfect. Niet meer en niet minder. En de pottenbakster was gelukkig met dit succes. Schijnend door verre nevelen scheen de zon naar de planeet aarde. Toen gaf zij haar aan de mens en sprak, neem dit geschenk, mijn kind, maar voorzichtig breek het niet, want ik weet zeker, dat ik nooit meer zoiets moois zal maken. Nou, daar zijn we hier eh, <laughs> toch lekker mee bezig, hè? Ongelooflijk dat het kan bestaan te midden van dit eh, waanzinnige industriegebied. Het is echt, eh, ja, een wonder. Oké, dat was het geloof ik wel hoor. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. mocht je meer willen weten, kom maar langs. <laughs> speciaal verzoek nog één keer mooie handen voor van de dichter Havies. Zo een vriend ben jij. Zonder dat je mij het pijnlijke verleden van mijn ziel laat voelen, grip je s'nachts mijn huis binnen. En terwijl ik slaap, haal jij stilletjes al mijn verdriet weg met je mooie handen. graag ook een gedicht op voor de mensen. David. Het eh, heet Daar. Daar buiten. Waar de vogels fluiten. Ik reik mijn armen uit om mezelf te kunnen uiten. Zodat ik straks als ik slapen ga, mijn ogen kan sluiten. En ik rust. Ik rust tot ik niet meer aan rust te denken hoef en de krekels beginnen te spreken voordat de vogels mij wakker fluiten. Bedroefd zijn de jagers die jagen in de nacht. Als zij geen prooi kunnen vinden, hebben zij de volgende dag minder kracht en de regenboogslang. De regenboogslang is voor regen nooit bang. Het kabbelende water cirkelt hem liefdevol en gaat rusten zijn gangen als de morgen aanbreekt, dansen de vlinders rond de zon. Alsof zij zich meer thuis voelen langs de horizon. De wind fluistert namen van mensen die er misschien al niet meer zijn. Vier de bladeren van de bomen die vallen op de dorre weiden langs het ravijn. Maar de regen verandert alles tot leven, planten klimmen uit de grond. De vissen kunnen weer bewegen en zwemmen vrolijk in het rond. De bladeren van de bomen groeien zo dicht op elkaar dat de lucht niet meer zichtbaar is. Nu, nu de zon opklaart en de kreken veranderen in rivieren, door de vlakte in, grote meren. Alle mieren raken bevreesd en ook zij zullen moeten leren. De Indianenberg voert ons met zijn betoverende rook dwars de regenboog heen op zoek naar. Op zoek naar sprankelende hoop, de meeste dromen vervagen in vlagen met de wind. De dag dat alles tot een einde komt, is de dag dat alles begint. Hij organiseert poëziemiddagen. Ja, ja, Wat was jouw eh, naam? Roger. Roger. Roger, en hoe heette dat gedicht? De regenboogslang was het gedicht. Roger met de regenboogslang. Ja. Dankjewel. De regenboogslang, ik heb nog meer wel meer gedichten. Hoe eh, nou, gaat het met die uh, speakers, Jill? Gaat goed. Wel gaat En dan draaien we zo naar binnen, dragen we zo naar binnen. Ja. Dat was een eenmalig gedicht. Oké, okay. stop. Maar maar kun jullie contact, want doe je vaker voor de gedichten voor Ja, ik heb, ik, heb, dit was een gedicht die ik dan niet uit mijn hoofd kende, maar ik ken best wel wat gedichten uit mijn hoofd. Van jezelf? Ja, zeker weten. Hans, Hans, Hans, hij wil misschien... Ja, misschien, ja. ja. Met het woord eraan gehoord. Dat, dat is wel leuk, ja. Dat zou leuk zijn. Maar is er nog plek dan? Nou, dat is als eerste plaats komt pas weer uh, in september, geloof ik. En... Eh, uh, we are on the radio right now. Oh, oké. <laughs> There was a, no, this is a poetry situation. Oh. Uh, Hans, Kunnen jullie me horen? Ja. Hans Plomp is... Uh, is Mijn naam is ook Hans, Spoken maar ik ben natuurlijk niet zo'n dichter. Als Hans is, uh, is beyond. Hans is the source of this place. Oh. Ooh. He, he was the first, first human to step into this commune. Okay and he's a poet. And he uh, has been. So did he go on the magic uh, bus to yes. India? He went on the magic bus to India. Wow. Yeah. Okay. But that's not the story I came to tell you. Ah, you came to tell me your story. I came to say you, even though I'm on radio, oh, gave me the placebo effect. Oh, really? Yes. I did. Yes. It's a kind magic. No, <laughs> oh, but it's a placebo. I'm going to stop this right here. radio think This is crazy. Zo, Radio Pottenpoel. We gaan... Oh, mooie mensen allemaal. Uh, we gaan hier het optreden van het Jazz Combo Alsof voor een klein huisdiertje zo naar binnen komt. Ja, ja, poesje. Hij had mijn les. Ja, ik heb wel going to be on. Is this going to be on all the time, I guess? Nee, nee, nee. Nee? Nee, het gaat uit. Ja, maar voor nu even. Oh, oké. Okay. Dus ik wel uh, een opnemer hier neerzet. Dat mag, maar het geluid wordt daar best wel boomy. Omdat het laag aan de grond is en je hebt deze beestrum jouw kant op gericht. Dus ik zou eerder of hier aan de zijkant doen, of juist eh, wat hoger op een stoel of zo. short by. Good, and I'll just do a combi of uh, hi-hat snare right here. Okay. Also, I need a mic. Yeah, I have an drums. Him, like, huh? Ah. Yeah, but let me first do drums and then we can do total balance, yeah? If that's okay for you. Yeah, yeah, of course. <laughs> very good one. Yeah. very nice. Glad to have you here, uh, guys. Same here. Oh, so I want one mic like this for this instrument. like this. I'll do a head uh, overhead. Is that okay for you? No, this is like a main one. Maybe you can give one overhead and one for this. But I have another overhead. Okay, but is there a mic for this? Um, I can do a percussion mic, but it would be very much low end, and this is very high frequency, you know, mid range. No, this is. Yeah. yeah. On that instrument, undirect string, they usually mic it very close. Yeah, yeah. I want to close uh, close mic it, but uh, I can get another mic, but maybe a 58 can do. Either can. Or at some 58 can 58 can work. 58 can work. Yeah. <coughs> don't need the kicks too strong. No, no, no. But I, I, I just have a bit of. it's there on the monitor just it can be very low Yeah. pick up, yeah, that's okay. I think we'll From there, is it possible? Yeah, sure. It might be. It might yeah. Of course. Thank you so much for this, for being here with us. This is going to be the last performance of tonight here in the Felix Room. We're super happy to have you here, the Luxury Quartet. We're very pleased to announce you that you are playing with us, for us tonight. And you've been at our stages as well, and tomorrow you'll be there as well. So thank you so much for coming over. Thank you as well for being here tonight at this beautiful concert and at the Lions Festival. Thank you. switch, yeah? You can, if you want to Yes, talk, yes. put it on. Hello everyone. Thanks, Bert. Thanks for being so patient. with the mm-hmm. Sound check and thanks to Jerry. Go, Jerry! Yeah, so we are Lakshya. I am KJ Dilip. Aman on the piano, not on the piano, beside the piano. <laughs> and Hila on the violin and vocal. Bravo! Yes! And Sunad literally on the cajon. Yes. and uh, Khanjira and drums. So the first uh, song which we are going to play is composed by us, Lakshya. It's called Ecstasy. Yeah. song is written by my grandfather, Krishna Bhatt. It's tuned by Ila. It's tuned in the raga called Bhavani. So the song is written in uh, a language called Kannada. We come from Karnataka and it's a regional language. And the song basically says, I believe in you, Krishna, Krishna, Lord Krishna, and please take care of me. That's about it. Thank <laughs> you. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, shit. Ik sta. Ik sta, overheid. Ik sta. Zo, lekker. Blijf staan. Oh. Lekker. Ja, nee, maar eh, wankel, weet je? Ja. Was het leuk, eh, Ja, ja, ja, ja, zeker. Wat voor muziek? Uh... Ragga. Ragga. ik ben helemaal... <laughs> Uitgeput. <laughs> Genoten. Ik moet eh, echt heel eh, hard. Eh, major Tom to ground control. <laughs>